Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de grote stroomstoring in Amsterdam. Volgens netbeheerder Tennet kan het nog weken duren voordat de oorzaak is achterhaald. Vooral het treinverkeer had last van de storing. Treinen reden niet of hadden flinke vertraging. Ook in de avondspits kunnen reizigers daar last van hebben... al gaan er langzaam wel meer treinen rijden. De zoektocht naar het vermiste meisje uit Driebergen heeft nog niks opgeleverd. Een zoekactie in het bos is daarom gestopt. Agenten zochten vandaag samen met de mobiele eenheid, mariniers en speurhonden in de bossen bij Zeist en Driebergen naar het meisje van 13. Haar tas en fiets zijn daar gevonden nadat ze gisteren niet thuis kwam uit school. De inspectie SZW heeft de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie onderzocht en constateert ernstige tekortkomingen. Dat zegt vakbond FNV. Volgens de FNV doet de inspectie te weinig aan de aanpak van werkdruk, agressie en geweld. De vakbond vindt het zorgwekkend dat de organisatie die bedrijven bij de les moet houden zelf flink in gebreken blijft. Uitgesteld. De moordenaar van Pim Fortuyn was niet op de zit. Dat hij was gestrand in het ontregelde treinverkeer, zei zijn advocaat. Het OM wil Van de Graaf terug in de cel omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling. De ouders van een Belgische jongen van 11 moeten elk 6000 euro boete betalen... omdat ze hun zoon in een Porsche door een woonwijk lieten scheuren. Daarvan dook in maart vorig jaar een internetfilmpje op. De jongen reed 100 km per uur terwijl zijn moeder op de achterbank niet ingreep. Zijn vader moedigde de jongen aan nog harder te gaan. Er gebeurden geen ongelukken, maar de rechter snapt niet dat de ouders niet inzagen hoe gevaarlijk deze actie was. Het weer, vanavond opklaringen, maar in het noorden soms ook wolken. Vannacht gaat het weer een paar graden vriezen. Morgen opnieuw temperaturen rond het vriespunt en vooral in het noorden bewolkt. De rest van de week blijft het rustig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Op de A4 richting Amsterdam vanuit Rotterdam tussen Delft en Dorp. Op de A4 naar Den Haag tussen Batuverdorp en Roelof Arendsveen. Op de A9 Koenplein-Volendam, dat is de A10. Tussen Geuzenveld en Knopend Watergraafsmeer over 20 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht, 11 kilometer tussen Den Haag en Zoetermeer. Er is een putdeksel uitgereden, de rechte rijstrook is dicht. Er wordt een dieselspoor opgeruimd op de A12 Arnhem-Den Haag. 13 kilometer file tussen Maren en het Oude Rijn. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam 8 kilometer file door een reparatie bij Hardingsveld. Drie kwartier vertraging. Verkeer naar Rotterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt Deil. Op de A27 Almere-Gorkum 10 minuten tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. A28 Amersfoort-Utrecht een kwartier tussen afrit Den Dolder en Utrecht-Uithof.